Deze maand woedde in het midden van het land grote natuurbranden. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven. Dat waren vooral mensen die in hun auto op de vlucht waren en door het vuur ingesloten raakten. Veel huizen bleven gespaard. Onderzoekers vinden het nog te vroeg om te zeggen dat mensen bij bosbrand juist binnen moeten blijven. Het onderzoek naar de branden in Portugal is in oktober klaar. In Pakistan is premier Sharif afgezet door het Hoge Rechtshof. Aanleiding zijn beschuldigingen van witwassen en corruptie. Volgens Sharif wordt hij tegengewerkt. Hij heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. De premier staat onder druk sinds de publicatie van de Panama Papers. Toen werd onthuld dat zijn familie veel vermogen heeft in het buitenland. Tot besluit nog het weer, geregeld zon en af en toe een bui.